Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte weet niet waarom bezoekers van kerken en andere gebedshuizen... vanaf volgende maand geen mondkapje ophoeven. Dat bleek in met NOS met het oog op morgen. Tijdens het wekelijkse gesprek met de minister-president kreeg Rutte de vraag... waarom de plicht voor deze groep mensen niet geldt. Hij zei in eerste instantie dat het gaat om de vrijheid van godsdienst. Maar al snel erkende hij dat hij dit ter plekke had bedacht. Hij zei dat hij de reden niet weet en dat hij het gaat uitzoeken. De mondkapjesplicht geldt vanaf 1 december wel in onder meer winkels, restaurants en theaters. Er is mogelijk voor de kerst al een coronavaccin beschikbaar. Dat zegt de directeur van Pfizer Nederland tegen Nieuwsuur. Hij spreekt van een droomscenario dat steeds waarschijnlijker begint te worden. Ook hoeft het vaccin op een priklocatie niet op min 70 graden te worden bewaard. Het kan vijf dagen in de koelkast blijven liggen. Pfizer geeft het octrooi op het vaccin niet vrij. Het bedrijf wil wel een licentie geven, maar vraagt zich af of dat zin heeft. De vier producenten die ervoor in aanmerking komen... zijn zelf druk bezig met het ontwikkelen van een vaccin. De oudste zoon van de Amerikaanse president Trump is besmet met het coronavirus en zit in quarantaine. Volgens een woordvoerder heeft de 42-jarige Donald Trump Jr. geen symptomen. Eerder werd al bekend dat Andrew Giuliani, de zoon van de advocaat van Trump... ook positief getest is op het coronavirus. Vorige maand was president Trump zelf besmet... waardoor een verkiezingsdebat met Joe Biden niet doorging. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor een overval afgelopen middag op een juwelier in Katwijk. Bij de overval raakte de eigenaar van de winkel zwaar gewond. Hij werd met een hamer op het hoofd geslagen. Een omstander die probeerde de juwelier te helpen werd bedreigd met een vuurwapen. De verdachten zijn twee Amsterdammers van 22 en 27 jaar.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 And every weekend, my shorty coming over. Shorty can fend the out, but she like flashing over. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover. With her hair so curly, I like she said, What you know about us? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. It's just you and me. I be on, I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast, some words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top, and girl, it's only ice. All I need is your choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so hope you ain't afraid of heights. You always keep me me right. For a fact, we never left. Through all the trials and tribulations, always had my best. So here's 5500, go and get your brush. Stop rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate, bad about it, hate, bad about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, What you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get you get what you please. We bout to get it on.